uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Daarmee China alleen kleiner. Hij zei dat in een interview met Fox met betrekking tot de handelsoorlog. Trump wees vooral naar de Duitse auto-industrie. Hij vindt het oneerlijk dat er wel Mercedes'en naar Amerika gaan... maar dat de Amerikaanse auto's niet welkom zijn in de EU. Rutte is nu onderweg naar de VS voor een bezoek aan Trump... om te praten over de handelsrelaties. Maar van tevoren temperde Rutte de verwachtingen al, want Merkel en Macron hadden ook niets bereikt, zei Rutte. Britse ministers hebben voor het eerst geoefend voor wanneer Queen Elizabeth overlijdt. Volgens de Britse krant The Sunday Times wordt er op die dag door de ministers bepaald wanneer de premier een verklaring aflegt. Er zijn wel vaker repetities voor deze dag, maar nu voor het eerst met de verantwoordelijke politici. Queen Elizabeth is 92 jaar. Afgelopen week moest ze een werkbezoek in Londen afzeggen omdat ze onwel was. Volgens de autoriteiten heeft deze oefening daar niets mee te maken. Een man die vrijdagnacht in het Zeeuwse Hulst is aangereden door zijn vrouw is in het ziekenhuis overleden. De man van 68 raakte zwaar gewond toen hij probeerde te verhinderen dat zijn vrouw na een ruzie met de auto zou wegrijden. De vrouw van 67 reed alsnog weg. Ze werd dezelfde nacht nog aangehouden. Volgens de politie had ze vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Ze zit nog steeds vast. En in de achtste finales heeft Rusland Spanje via strafschoppen uitgeschakeld. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. In de penaltyreeks uh, miste Spanje twee keer en Rusland niet één keer... zodat de laatste strafschop van Rusland niet nodig was. Het was voor velen al verrassend dat het gastland van het WK eh, de groepsfase wist te overleven. En nu zijn ze dus doorgedrongen tot de kwartfinales. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. De wind neemt wat af en het koelt af naar een graad tussen de 13 en de 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en 20, 24 tot 28 graden. En ook dinsdag verandert er niet veel in het weerbeeld.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 Eh, even kijken wat staat er. The Sea was once here. En daarna een man die zichzelf gaat aankondigen. Cory Lavine, Out of the Blue. Nou, eh, daar gaan we naar luisteren. Alles te volgen via peacefulradio.nl Invol, Ik wens je heel veel luisterplezier.